7 uur. Gert met het NOS-journaal. Turkse en Saoedische onderzoekers zijn begonnen aan een gezamenlijke inspectie... van het Saoedische consulaat in Istanbul. De Saoedische journalist Khashoggi, die schrijft voor de Washington Post... ging daar bijna twee weken geleden naar binnen. Sindsdien is hij niet meer gezien. Er zijn aanwijzingen dat hij in het consulaat is vermoord. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Pompeo... is onderweg naar Saudi-Arabië om over de verdwijningszaak te praten. Nu de afschaffing van de dividendbelasting definitief niet doorgaat... houdt het kabinet ongeveer 1,9 miljard euro over. En het geld wordt nu geïnvesteerd in verbetering van het investerings- en vestigingsklimaat. Het is de bedoeling dat zowel het grote als kleinere bedrijfsleven profiteert. Het plan om de dividendbelasting af te schaffen was omstreden. Oppositiepartijen zagen de maatregel als een cadeau aan multinationals als Unilever en Shell. De Duitse overheid heeft Opel opgedragen om zo'n 100.000 dieselauto's terug te roepen. Ook zijn invallen gedaan bij de autoproducent. Die wordt verdacht van het manipuleren van testresultaten. Eind 2015 werd de Schumel software al aangetroffen bij Opel. En begin 2016 eiste de Duitse overheid dat Opel bezitters van de gemanipuleerde diesels een servicebeurt zou aanbieden, waarbij de software moest worden geüpdate. Twee jaar later is dat bij 30% van de betrokken auto's nog steeds niet gebeurd. Een jongen van 18 uit Soetermeer die van de zomer op school verscheen met een doorgeladen wapen moet de gevangenis in. Hij is veroordeeld tot een celstraf van 150 dagen, waarvan 80 voorwaardelijk. Waarom de jongen het wapen had meegenomen is niet duidelijk. In de rechtbank wilde hij daar niets over zeggen. Hij zat nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling. De Catalaanse politie heeft oud-profielrenner en ploegleider Steven de Jong gevonden... nadat hij vanmorgen niet was teruggekeerd na een fietstraining in de buurt van Girona. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De ploegleider van Trek Segafredo werd sinds half elf vanochtend vermist. Het weer vanavond en vannacht vooral in het westen wolkenvelden. De minima liggen tussen 12 en 10 graden. Morgen opnieuw warm, 22 tot 26 graden.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 Onlangs is hun album Honky Tonk Way uitgebracht en hun muziek wordt omschreven als Honky Tonk Country. Heerlijke muziek om dit tweede uur mee te beginnen. I honky tonk my way aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week. Knock Three Times. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Als je een fan bent van country-legendes als George Jones, Waylon Jennings, Johnny Cash enzovoort, dan hoef je niet verder te zoeken. Dit is jouw man. Hij heeft de stem. Hij heeft de look. Hij heeft de brani en hij heeft het muzikaal vakmanschap samen met zijn muzikanten. Er stroomt real country door zijn aderen. Iedereen kan een cowboyhoed opzetten en een klassieke country cover zingen in de stijl van George Jones. Zo zijn er 13 in een dozijn in Nashville, maar er hoort James Carruthers niet bij. Onthoud die naam. James Carothers met Wood and Wire. Dwight Jokum is de act van de maand en hij scoorde in 1987 een top 10 hit met Please Please Baby.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 damn good song And it's about damn my favorite verse. I know exactly how the poor man feels, and it's a dang old curse. today. I'm glad the work is through. I can't stand my nine to five as much as I can stand you. Yeah, I'll drink to that. At least I don't live far. Cause from what I see, the whiskey sure loves me, and I love this bar. the bartender Michelle Kenning is afkomstig uit Noordoost Massachusetts en staat bekend als een van de meest energieke artiesten in de bluegrass en country. Zij is een uitstekende banjo-speler en zangeres, maar speelt een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder gitaar en bas. Haar nieuwe album, The Next 11 Miles, biedt nieuwe, opbeurende muziek. Het bevat een frisse kijk op klassieke country songs en traditionele bluegrass nummers. Zowel nieuw als oud werk komen aan bod. Met Knock Three Times tekent zij voor de cover van de week. I want Company is stevig geworteld in de tradities van de bluegrass en de country. Er kan op de band worden gerekend, dankzij hun krachtige musicaliteit gecombineerd met Zinks soepele lead baritone vocals, die net zo goed klinkt in een bluegrass deuntje als een tranentrekkende country ballad. Eens luisteren of dat zo is als ze You Come Her Hair ten gehore brengen. if I've met someone who thrills me so. Well, I have finally met a girl who turns me inside out. I'll tell you about her, for you ought to know. You call dresses just right. You comb her hair she dresses just right. You comb her hair every morning and put her to bed every night. Crossroads presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. De Flying Burrito Brothers was een country rockband. De belangrijkste leden van de oorspronkelijke band waren Graham Parsons, Chris Hillman, Pete Kleinoff en Chris Edridge. De invloed van violist Byron Berlijn zette de band ook op het spoor van de bluegrass. Graham Parsons en Chris Hillman maakten eerder deel uit van de Birds. Hun allereerste LP, The Gilded Palace of Sin, is volgens muziekkenners een mijlpaal in de muziekgeschiedenis. Ik heb gekozen voor een drietal songs van Back to the Sweetheart of the Rodeo. Met als eerste song I've Got a New Heartache. back in town again Spreading talk around talk is true Or else you couldn't make my heart ache the way you do I've got a my heart ache the way you do. I've got a mag de titelsong van het album niet ontbreken. Om vervolgens af te sluiten met My Shoes Keep Walking Back to You. I've seen the world through a silver eagle, rented cars and custom vans. I've seen the good and the bad in people through the eyes of a five-piece band. Crossroads. Kees de Haan. I may say that I don't care. Hold my head up in the air. Even tell my friends I'm glad that you don't call. But when the day is through what's new. And that's when I miss you most of all. wish I had you back again. For nothing else means half as much as you. Our world just seemed to die the day you said goodbye. And I can't forget no matter what I do. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Graham Mitchen neemt de trein. tell you just can't wait. I notice your account is over. van Eastville Bell. De muziek wordt omschreven als melodieuze alt-country met treffende teksten. voor de top. J.P. Harris snijdt een pijnlijk persoonlijk thema aan in When I Quit Drinking. Fiddle, pedalsteel en de trillende zang zorgen voor de onvervalste sfeer van de honky-tonks van Waleer. Ook de Pistol Annies hebben de koppen weer bij elkaar gestoken. En met God My Name Change Back geven ze hun visitekaartje af voor het nieuwe album. nights at home these days. I'm looking good, so my friends all say when they see me, yeah, which is kinda rarely. I do my drinking down at the soda shop. No more bars, no more barley pops for me these days. Yeah, I've changed my ways. And I know it seems that I'm better off, but I can't shake these thoughts, Lord, when I quit drinking. All my memories come back clear, you'll find paper to be living right. Yeah, I'm a brand new man. I got a fly right plan. And if I'm lost in thought, Lord, I'm doing fine. I just sometimes get these clouds in my mind, but when they're gone away, somehow the sky's still gray. Oh, and thanks for the offer, but I'll just stay in. started drinking, all my memories come back clear, and you find me weeping. And soon enough, a bottle filled with tears, a bar mirror shows me the old me had your love back then. When I quit drinking, I start thinking about starting up again. I've got the hankering for intellectual emptiness. I've got the need to ease my mind. ambitieuze en charismatische Kendall Gary is een singer-songwriter uit Louisville, Texas. Barefoot Country Mile is een eigen werkje. Ze werd geboren met talent voor muziek en begon haar muziekreis vanaf haar vierde. Toen al begon ze te zingen, waarna stemlessen volgden bij een klassiek geschoolde operazanger. Ze reisde de eerste negen jaar van haar leven over de hele wereld, maar nu lijkt ze rust gevonden te hebben. southern land Where we count our blessings and are grateful for what we have We're always taught to lend a helping hand A reminder to understand A barefoot country mile don't seem so bad Yeah, barefoot country mile don't seem so bad It don't seem so bad before you complain. And never book a ticket on the lazy train. Daddy showed me what hard work means, and Mama taught me right from wrong. Now a barefoot country mile don't seem so long. Yeah, barefoot country mile don't seem so long. It don't seem so long. boots and dresses. But you should know not to mess with the girls in Texas. You think the grass is greener on the other side? Well, believe me, the grass here is fine. A barefoot country. is moeilijk te vinden en via die song laat Mary Elaine Jenkins horen weinig vertrouwen te hebben in mannen. Die Bell en de Bell Strangers brengen me naar huis met de song Take Me Back Home. Niet voor lang echter, want volgende week sta ik weer te trappelen van ongeduld om mijn programma weer te mogen doen.